Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OMT is niet blij met de drukte in het OV. Volgens het Outbreak Management Team is het vooral in korte treinen moeilijk om afstand te houden. Voorzitter Jaap van Dissel noemt het onwenselijk dat het steeds drukker wordt in het OV. En het past volgens hem ook niet bij de oproep niet op drukke plekken te komen. Volgens de NS gaat het in de spits wel eens mis, vooral als er bijvoorbeeld eens een trein uitvalt. In Den Bosch zijn een ROC en een cellencomplex van de politie ontruimd... omdat er nog altijd flinke rookoverlast is van een brand. Die brak vanochtend uit bij een afvalverwerker. Een enorme berg schroot vloog in de fik. En dat rookte behoorlijk, zag deze verslaggever van Omroep Brabant. Echt gigantische witte en zwarte rookpluimen, meters, tientallen meters de lucht in. En die drijven dan over Den bos. Omwonenden kregen ook meerdere NL-alerts met een waarschuwing om deuren en ramen dicht te doen. Als je nog dacht dat je op de tribune kon zitten bij de Olympische Spelen in Tokio komende zomer... dan is die droom nu definitief voorbij. Buitenlandse fans zijn niet welkom in juli en augustus... heeft de Japanse overheid bekendgemaakt. Het geldt ook voor de Paralympische Spelen. Die zijn vlak daarna. Een van de langzittende bondscoaches van de wereld gaat ermee stoppen. Joachim Leu. Hij zat 15 jaar op de bank als trainer van het Duitse voetbalelftal. In 2014 werd zijn ploeg wereldkampioen. Jogi Leu uit Schwarzwald is de Meistermacher. Maar de afgelopen tijd kreeg hij steeds meer kritiek, zegt voetbalcommentator Jan Rolfs. Hij had natuurlijk die oefenwedstrijd in Spanje die hij verloor met 6-0 vorig jaar. Daar sprak men in Duitsland werkelijk schande van. Van het WK in Duitsland in 2018, waar Duitsland echt dramatisch speelde. Joachim Leus stopt na het EK van komende zomer. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer. Vanmiddag komt soms de zon even tevoorschijn. Het is 5 tot 8 graden. Morgen begint droog, maar in de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt maximaal 10 graden.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 I'm out of time and all I got is four minute. Four minutes, yeah. Eh? I'm out of time and all I got is four minute. Four minutes, yeah. Eh? I'm out of time and all I got is four minute.